Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. Suriname vraagt alle zorgmedewerkers die tijd over hebben om zich te melden. De minister van Volksgezondheid, Ramadien, riep in een toespraak op tv iedereen in de zorg op om te komen helpen in de strijd tegen corona. Ramadien zei dat de situatie aan het verslechteren is vanwege het vrij hoge besmettingspercentage in het land. Daardoor moeten steeds meer mensen opgenomen worden. China gaat geen nieuwe kolencentrales meer in het buitenland bouwen. Dat zei de Chinese president Xi Jinping in een toespraak tot de VN. Dat kan betekenen dat de financiering van kolencentrales in ontwikkelingslanden beperkt gaat worden. Er wordt veel druk uitgeoefend op China om hiermee te stoppen. Door het besluit van China wordt het makkelijker om de doelen voor de CO2-uitstoot van het klimaatakkoord van Parijs te halen. De Australische stad Melbourne is getroffen door een zeldzame aardbeving. Door de beving met een kracht van 6,0 zijn gebouwen beschadigd. Er zijn geen berichten over slachtoffers. De aardbeving was op veel plekken in het zuidoosten van het land te voelen. Van de steden Adelaide tot Sydney. Het epicentrum lag op zo'n 10 kilometer diepte, op 200 kilometer van Melbourne. De farmaceuten achter coronavaccins leveren te weinig aan armere landen... schrijft Amnesty International in een nieuw rapport. Onder meer AstraZeneca, Pfizer en Moderna doen hiermee te weinig... om een mensenrechtencrisis te voorkomen, vinden ze. Amnesty wijst erop dat minder dan 1% van de mensen in lage inkomenslanden volledig is gevaccineerd... vergeleken met 55% in rijke landen. Het weer het koelt af naar een graad of 5. Er kan wat nevel of mist ontstaan.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 Fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart. Give me all you got. Don't ask why, why, why. Don't be shy, shy, shy. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why, why, why. Don't be shy, shy, shy.